uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de coronacrisis is de misdaad wereldwijd enorm afgenomen, meldt het Amerikaanse persbureau AP. In heel Latijns-Amerika ligt de criminaliteit nu op het laagste niveau in decennia. Onder meer doordat bendes nauwelijks meer op straat kunnen of durven te komen. In Peru gaat het om een daling van 84 procent. Ook in andere werelddelen is de misdaad gekelderd. Zo daalde in Zuid-Afrika het aantal gemelde verkrachtingen met ruim 80 en het aantal moorden met 70 In Chicago, in de VS, ligt het aantal arrestaties voor drugshandel 42 lager doordat de straatverkoop stil ligt. De brancheverenigingen van vastgoedbeleggers en eigenaren roepen hun achterban op om de winkelhuren voor drie maanden op te schorten. Als winkeliers kunnen aantonen dat ze minder omzetten als direct gevolg van de coronacrisis, hoeven ze minimaal de helft van de huur voorlopig niet te betalen. De oproep is niet bindend. Winkeliers moeten er nog steeds met hun verhuurder onderling uitzien te komen. De voedselbanken krijgen door de coronacrisis tienduizenden extra klanten, zeggen ze in het Nederlands Dagblad. Om iedereen te kunnen voorzien van een voedselpakket zijn de voedselbanken twee weken geleden al een inzamelingsactie gestart. Strafzaken komen binnenkort mogelijk ook in de avonduren en in het weekend voor de rechter, zegt de topman van het Openbaar Ministerie. Door de coronacrisis blijven elke week duizenden zaken liggen. Om die achterstand in te halen moet de rechtspraak volgens de topman denken aan het oprekken van de werktijden. De VS heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd... voor informatie over een hoge Hezbollah-commandant. De man zou pro-Iraanse groepen in Irak aansturen... die verantwoordelijk zijn voor veel geweld in het land. Het weer, volop zon. Het wordt 19 tot 23 graden.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 I take you out of nowhere when the background fading out of focus? Is the picture changing every moment? And your destination, you don't know. coming. done it all. nothing left. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Who are you supposed to be? Stumble back home so drunkenly. Saying that you wanna make love to me. I know why. Not your commodity. Taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies. No more lies. would lead to an attitude of self-loving on.